en of de veiligheidsprocedures wel zijn gevolgd. Belangenorganisatie riep de NS deze week al op om conducteurs toestemming te geven ruiten in te slaan als de airco niet meer werkt. De inspectie vindt dat geen goed idee omdat hierdoor personeel en passagiers gevaar lopen. Luchtvaartmaatschappij Air France KLM heeft in het tweede kwartaal de resultaten iets weten te verbeteren. Wel komen er nieuwe maatregelen om de kosten nog verder te verlagen. De omzet steeg met 1,2 naar 6,6 miljard euro. Er werden meer passagiers vervoerd en ook de brandstofrekening viel lager uit. Bij de vrachtdivisie van Air France KLM houden de problemen echter aan... en werd vanwege de economische tegenwind minder vervoerd. En Schiphol verwacht vandaag de drukste dag van het jaar. Ongeveer 178.000 mensen komen vandaag op de luchthaven. Ze vertrekken, komen aan of stappen over. Het wordt iets drukker dan de drukste dag van vorig jaar, zegt Schiphol. Deze vakantiemaanden verwerkt de luchthaven 15 miljoen reizigers. De meeste mensen gaan naar landen in Zuid-Europa of naar de Verenigde Staten. Het weer. Het is broeierig warm en nu en dan schijnt de zon.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 Schaatsbond KNSB en sportkoepel NOC-NSF hebben Almere aangewezen als toplocatie voor schaatsers. Daarmee vallen Heerenveen en Soetermeer voorlopig af. De twee hebben meteen al aangekondigd tegen het besluit in hoger beroep te gaan. In mei lekte een advies uit om de nieuwe schaatstempel in Almere te laten bouwen. Heerenveen begon toen een mediaoffensief met steun van bekende sporters. KNSB en NOC-NSF waren door de rechter gedwongen een voorlopige keuze te maken. De nieuwe Nederlandse tv-zender Fox start op 19 augustus met uitzenden. Ziggo-abonnees van digitale televisie kunnen de zender dan in ieder geval ontvangen. Fox is nog in onderhandeling met andere aanbieders van digitale televisie. Fox biedt vanaf augustus series, films en sportprogramma's aan. Sinds vorig jaar is Fox eigenaar van betaalzender Eredivisie Live... en bezit het concern de voetbalrechten van de